Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Maastricht mag buitenshops weren. Dat is de strekking van een uitspraak van de Raad van State over de tijdelijke sluiting van een koffieshop. Dat gebeurde op basis van een maatregel die in strijd is met de opiumwet, zegt de Raad. Of de uitspraak gevolgen heeft voor het idee van de wietpassen van minister Opstelten moet nog worden uitgezocht. De A2 bij knooppunt Deil is na urenlang politieonderzoek weer open voor het verkeer. De weg was dicht vanwege de achtervolging van de politie op overvallers. Rond drie uur vannacht viel criminelen een geldtransportbedrijf in Amsterdam aan met automatische wapens en explosieven. Tijdens de achtervolging op de A2 crashte bij Waardenburg een van de twee vluchtauto's en vloog hij in brand. Bij Eindhoven moest de politie de achtervolging staken. De overvallers zijn nog voortvluchtig. Vrijwel alle schade aan het spoor na het noodweer is gerepareerd. Alleen tussen Driebergen-Zeist en Ede-Wageningen rijden voorlopig geen treinen na een blikseminslag van vannacht. ProRail had het vooral in het zuiden van het land druk met reparaties. Naar verwachting is de dienstregeling vanmiddag weer normaal. In Athene heeft de politie vanochtend de toegangswegen naar het parlement afgesloten. Aanleiding is de stemming van vanmiddag over het bezuinigingspakket van de regering. De afsluiting ging opnieuw gepaard met relletjes. Als het parlement de bezuinigingen steunt, komen er opnieuw miljarden euro's aan hulp vrij. De gemeente Haren in Groningen is de beste gemeente om te wonen. Dat concludeert Elsevier in het jaarlijkse onderzoek naar de kwaliteit van gemeenten. Het is volgens het tijdschrift prettig wonen in Haren vanwege de mooie huizen en de natuur. Ook is er weinig overlast. De minst aantrekkelijke gemeente is volgens Elsevier Bellingwedde, ook in Groningen. Het weer, het is droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het wordt 17 graden aan zee tot 20 in het oosten.